Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Ecuador is een leider van de Los Bobos-bende opgepakt. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio in augustus vorig jaar. De Los Bobos-bende is een van de grootste criminele bendes van Ecuador. En die wordt door de autoriteiten als terroristisch beschouwd. Naast de leider zijn er nog twaalf andere bendeleden opgepakt. In Ecuador geldt de noodtoestand vanwege het bendegeweld in het land. De gijzeling in een café in Ede is mogelijk goed geëindigd... doordat de politie live mee kon kijken, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde via de mobiele telefoon van een van de eigenaren. Daarmee had de politie een uitstekende informatiepositie. De vier gegijzelden zijn niet gewond geraakt bij de gijzeling. Ze kwamen rond het middaguur weer vrij. Bergingsbedrijven zijn begonnen met het opruimen van de ingestorte brug in Baltimore in de Verenigde Staten. Voor de enorme operatie worden tientallen speciale vaartuigen ingezet. De brug stortte afgelopen week in nadat een containerschip tegen een pijler was aangevaren. In een Franse operatie tegen drugscriminelen zijn in 10 dagen tijd 1700 mensen aangehouden. Daarnaast hebben de autoriteiten in Frankrijk tot nu toe 2,4 miljoen euro aan contanten en 150 kilo drugs in beslag genomen. Het doel is om uiteindelijk zo'n 4000 plekken waar drugs worden verkocht op te doeken. En de zomertijd is vannacht ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet. Daardoor is het ochtends langer donker en s'avonds langer licht. Al jarenlang is er discussie over het nut van de zomertijd. De Europese Commissie wil de zomer- en wintertijd afschaffen... maar heeft nog geen concreet plan. En het Nederlandse kabinet heeft ook nog geen besluit genomen. Ze willen vooral dezelfde tijd aanhouden als de buurlanden. De zomertijd eindigt op 27 oktober, dan gaat de wintertijd weer in. Het weer. Vandaag trekken er buien over het land.